Um, we gaan bi'inillahi ta'ala beginnen met het huiswerk van die hoort, of dat hoort bij het hoofdstuk al mevrouw Bihi. Eh, ik wil even zeggen dat het over ongeveer 10 minuten is het bij ons hier uh, Maghrib. Dan ga ik even het Maghrib gebed bidden. Dus gaan we eventjes eh, stoppen. En dan komen we terug om ongeveer uh, 5 voor wat is het? 9. 5 voor 9. Inshallah ta'ala. En dan gaan we verder. En dan is het bij jullie lijstje om, wat is het, 21, 9 uur 38. Gaan we ook weer poppen. En dan komen we terug zo'n kwartiertje later. Inshallah ta'ala. Um, Oké, maar bij mij nog niet. Dus over ongeveer 10 minuten is het de maghrib Uh, eh, we hebben het vorige keer gehad over de mevrouw een kwartier te kort. Tayyip, dan eh, ja, zien we wel hoe lang we gaan wachten. Inshallah ta'ala, en dan eh, gaan we verder. We zien wel. Mevrouw die dat is dus een ism, zoals we gezien hebben. En المفعول به اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل المفعول به dat is dus een ism die altijd mansoob is en op een mevrouw die op de ism, is de handeling verricht. En we hebben gezien dat een fail is degene die de handeling verricht. En een maful is hetgeen waarop de handeling wordt gericht. Nou. Oefening nummer 1. Dat staat, is istakhrij. المفعول به من الجمل الآتية. Namelijk, haal al-maf'ul bihi uit de volgende zinnen. We hebben de eerste vier zinnen gehad, vorige keer. En nu gaan we verder met de overige vier zinnen. Wie wil de microfoon nemen? Zin nummer 5 دون صنع النجار كرسيا زين نمبر 5 زين يوم بيز زين دون بس أت بيز زين المفعول به هارم طيب أخي ميتسو تفضل السلام عليكم صنع التجار كرسيا لا كرسيا يسيد مفعول به منصوب أحسنت بارك الله فيك كرسيا يسير مفعول به منصوب عليهم هتي سميت صنع التجار مار النجار النجار داتيس ذا تيمرمان النجار از ذا تيمرمان ان اس يو التاجر زخا ذات از ذا هاندلر التاجر دان نيت التجارو التاجر هير هذا زي النجار صنع النجار كرسيا ذا تيمرمان ماكت een stoel. صنع النجار كرسيا de handeling hier is de handeling van maken, het maken, sana'a, dat is het werkwoord, dat is het fi'al. An-najjaru is degene die de handeling heeft verricht, daarom is die al-fa'il, en kursiyen, dat is maf'ul bihi, omdat de handeling op hem is verricht. Muslimen, inshallah, het is hier de bedoeling om Arabisch te leren. Arabische grammatica wordt hier geleerd. En we zijn nu bezig met les nummer 8. En we beginnen eerst met het huiswerk doornemen. طيب آه، زين نمبر ذات زو ديديو زين نمبر ذات دون هاو المفعول به ات بيز الزين رمى الصياد الشبكة رمى الصياد الشبكة إن شاء الله يبيو لي ألمال أتهاش فارك خماك واحد رمى الصياد الشبكة Wie wil deze zin doen? We zijn nu in, uh, op bladzijde 21. Bladzijde 21. Oefening nummer 1. Zin nummer 6. تفضل برودر عبد الله نعم الشبكة الشبكة اسم مفعول به الشبكة اسم مفعول به رمى الصياد الشبكة بتذلك فورتير اسم رمى فعل الصياد اسم فاعل الصياد اسم فاعل en Ashabakata is maf'ul bihi. Waarom is Sayyadu fa'il? Omdat hij degene die eh, de handeling heeft verricht. Namelijk het gooien van het net. En de is het net zelf, waarop de handeling is verricht. En daarom is het maf'ul bihi. Ramat Sayyadu al we gaan inshallah deze uh, zinnen afmaken en dan ga ik eventjes Maghrib bidden, want ik hoor nu Maghrib, uh, de adem van Maghrib. Rama is gooien, dus gooide. As-sayado is de visser. as is het net. طيب uh, nu eventjes zin nummer 7 طبخت المرأة الطعام طبخت المرأة الطعام Wie wil deze zin doen? Broeder Abu Imran. Even kijken. Al-Hussein. Tfaddal. Naam, al-mar'atu is fa'il. Dat is degene die de handeling verricht. Al-mar'atu is fa'il. الطعام is مفعول به بارك الله فيك heel goed طبخت wil zeggen kookte المرأة is de vrouw الطعام is het eten dus de vrouw kookte het eten. Wie heeft hier gekookt? Dat is de vrouw. Dus de vrouw is hier fa'il. Al-mar'atu is fa'il. Wat wordt er gekookt? at het eten. Dus het eten, at-ta'ama, is maf'ul bihi. Omdat de handeling daarop is verricht. Laat Nou, eh, de laatste zin, zin nummer 8. Absara, ar-rajulu, al-hilala. Wil je wat doen? أبصر الرجل الهلال أبصر الرجل الهلال غار زيت الأندرة Ik zie طيب برودر عبد الرحمن تفضل أبصر الرجل الهلال هال المفعول به أو ديزيزم تفضل الهلال اسم مفعول به الهلال اسم مفعول به هي الخدس بن عبد الرحمن شاء الله الهلال يصير مفعول به انظر de handeling daarop is verricht. Kijk, Absara, Rajulu. Absara, Rajulu, Al-Hilala. Absara betekent zag. Rajulu, de man. Al-Hilala, de maan. Dus Het werkwoord heet Al-fi'al is absara, dat is fi'al madi, in het verleden. Al-rajulu is de man, degene die het gezien heeft, zag, dus fa'il in dit geval. En we zien dat het voor is. En al-hilala is inderdaad die bihi. Wat zag de man? Hij zag al-hilal. Barakallahu fiqh ahsan. Um, ik moet nu even tussenuit. Uh, we gaan eventjes stoppen voor uh, ongeveer uh, 5, 6, 7 minuten. En dan komen we terug, inshallah ta'ala. Dus tot zo, bi'idnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه وبعد we gaan inshallah ta'ala verder. Um, we gaan met uh, oefening 2 verder. Die zegt, Da'il asma'a al-atiyata في جمل بحيث يكون كل واحد منها مفعولا به Dus de bedoeling is, hieronder staan een aantal woorden asma om precies te zijn. En die moet je in een zin maken zodanig dat zij met bihi worden. Dat is de vraag. Wat is er, broeder, of, of uh, broeder Mustafa, welke boek wordt er gelezen? Dat is het boek Nahu al-Wadih. Nahu al-Wadih, dat is het boek. Eh, over eh, Arabische grammatica. Tayyip al-Su'ban. Wie wil een كل معك جملة مفيدة ضار الثعبان فوقكم أن الثعبان مفعول به is إنديجين تفضل أخي عبد الله. Even As-Su'ban betekent de slang. As-Su'ban is de slang. Nee, As-Su'ban is de slang. Eh, dan eh, gaan we over tot iemand anders. Dus de Salafia, تفضل. Eh, even kijken, wie had een hand omhoog gedaan? Dus de Salafia, 1990. Een zin maken met الثعبان erin, zodat الثعبان مفعول bih is. نعم قتل علي الثعبان احسنت قتل علي الثعبان قتل is فعل ماضي dus werkwoord in verleden tijd علي is een naam geval fa'il. Al-Su'bana is maf'ul bihi omdat het doden is op hem verricht. Wat heeft Ali doodgemaakt? Katalai doden of doden. Ali is Ali en Al-Su'ban is slang. Dus Ali doodde de slang. Achtend. Eh, nu eventjes uh, een nafida, u mag doorgaan. النافذة النافذة ضط آه، اترام بالتيكنت النافذة بالتيكنت هترام ماكن زين مت النافذة صدت النافذة مفعول به غرف فتح محمد النافذة U doet het ook met shekel, dat is heel goed. Fataha Muhammadun al-Nafidata. Waarom is het Muhammadun en niet Muhammadan of Muhammadin? Waarom is dat? Waarom is het Muhammadun in plaats van Muhammadan of Muhammadin bijvoorbeeld? Faddali. Waarom is het Mohammedun? Waarom is het met Dhamma? Omdat het fa'il is. Ahsan, barakallahu fik. Omdat het fa'il is en we hebben gezien dat fa'il altijd marfo' is. En een nafidata is hier met bihi. En we hebben gezien in de stelregel dat, dat maf'ul bihi altijd mansoob is. Naam. Nou, الحذاء of al-hida'u een zin maken met al-hida' wat schoen betekent, of de schoenen, schoeisel, zodat al-hida' uh, maf'ul bihi wordt. Al-hida' mag doorgaan. zin maken met al-hiza. Naam. Khala'a at-tiflu al-hiza'a. Ahsend. Khala'a at-tiflu al-hiza'a. Khala'a betekent trok uit. At-tiflu is het jongetje, de baby, of het jongetje, niet de baby, maar het jongetje. Al-hiza is de schoenen, of het schoeisel. Uh, dus het jongetje trok zijn schoeisel uit. En hida is hier met bihi, omdat het uittrekken betrekking heeft daarop. Abu Hayman zegt, Assalamu alaikum wa rahmatullahi zou u misschien wat harder kunnen praten, want mijn computer is denk ik niet zo luid. Inshallah, ik zal mijn best doen. Uh, is het geluid bij iedereen wacht of valt het weer mee? Hoe is het geluid bij iedereen? Het geluid is perfect. Het is goed. Die is zacht. Is prima. Het is hard genoeg. Tayyip, ik zal nog harder proberen te praten inshallah. al Nu zijn we bij kitab. Kitab. Zacht. Ik zal eventjes proberen. Even kijken, waar is dat paneel? Of het is coding. Ah, hij staat op zijn harder. Dus harder kan ik niet zetten hier. Ik zal dus mijn stem even proberen te verwerken. Kitab. We zijn nu bij kitab. Sommige mensen horen niks. Nou, ze kunnen misschien uit, uit de kamer gaan en dan weer terugkomen. Misschien dat het helpt. Kitab. Kitaben. Een zin maken met kitab erin zodanig dat kitab mef'ul bihi is. U mag nog doorgaan, zuster Salafia. Kitab als mef'ul bihi in een zin. قرأ التلميذ كتابا أحسنت قرأ التلميذ كتابا قرأ نص التلميذ de leerling كتابا een boek dus قرأ is فعل ماضي التلميذ is فاعل مرفوع omdat hij degene is die de handeling heeft verricht, die heeft gelezen. Kitaben is maf'ul bihi, omdat het, uh, of de leerling het boek las. Barakallahu fik, heel goed. Eh, nu gaan we naar de eh, volgende rij woorden. Wie wil deze rij doen? Al-Hadiqa, Al-Balah, Al-Faras, Al-Ma. Wie wil deze doen? Abdullah. Zal ik even de Koran opzetten? Zal ik even op rood... Oh, wacht. Zie de vraag wil aan... Is goed, ja mag nu uh, misschien is beter om rode punt voor iedereen te geven, zodat het een beetje overzichtelijk wordt. En degene die aan het woord is, die mag dan zijn hand, of degene die wil antwoorden, mag zijn hand omhoog doen. Dus wie wil de volgende rij woordjes maken? خيمة الحديقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكان يكون عمي وكان وسليم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يمكن شخما in dit venster gewoon schrijven uw e-mailadres طيب طيب ik zal het toevoegen inshallah. Even kopiëren. Uh, hier is het. طيب وجدت آه جود المثل تفضل ينظف أحمد الحديقة أكل علي البلحة نطح الفرس الحصان شرب المعلم الماء الزين أه، نو دي الزين هي بتليت كن نوتيرن إزاي الفرس الحصان إكريبيت وقت أه، تفرك وقت وقت دي تفرها هالة دي درد الزين تفضل برد المكتب نطح الفرس الحصان نعم طيب إذا بين إيست ينظف أحمد al-hadiqata. Uh, uh, het is heel goed, alleen yanwafu hoort yunazzifu te zijn. Yunazzifu is de mubara van nazzafa. Dus yunazzifu Ahmadu al-hadiqata. Heel goed. Dus al-hadiqata hier is mevrouw bihi. Waarom? Omdat de handeling van schoonmaken, yunazzifu, is verricht eh, op al-hadiqa, op de tuin. Yunazifu is, hij maakt schoon. Ahmedu is Ahmed en al-hadiqata is de tuin of de park. Eh, dus Ahmed maakt de park schoon. Heel goed. Tweede, akala. Uh, nee, ja. Nu is het alleen maar volgen, want uh, je moet eigenlijk een boek hebben. Maar aan het eind van de les, inshallah, zal ik het uitleggen. Of je kan even bij iemand anders uh, vragen stellen, zuster Amu, uh, om Abu Bakr. Tfadden. Um, أكل علي البلح إن شاء الله طيب أكل علي البلحة نهيل خيزين أكل إسقط علي علي إن البلحة دات تيكن دادلز دي نوخ اون رايت زين دي نوخ نيت هلمال رايت زين دات إس البلح أكل علي البلحة علي في فاعل فاعل أمدت هاي دخيل إيش دي دهاندلين فانت ايتو هيش فريخت أكل أكل Aliyun al-Balaha. En al-Balaha is mef'ul bihi, want daarop is de handeling verricht. Yantahu of nataha al-farasu al-hisana. Ook heel goed. Nataha, dat hebben we gezien wat het betekent. Namelijk eh, met het hoofd slaan. Eh, Al-Faras, dat is een soort paard. En Al-Hisan is ook een ander soort الحصار جس ينطح نطح الفرس الحصان الفرس اسم الفاعل ان الحصان اسم مفعول به ان سؤالي زين الفرس اسم مرفوع ان فاعل اسم ان الحصان اسم مفعول به ان دار مستي منصوب uh, اذا شرب المعلم الماء ان تموت زين شريبه جيش الكسره وبدرة ان بلاط فتحه شريبه شرب المعلم الماء الماء hier is mef'ul bihi, omdat hetgeen wat gedronken wordt is inderdaad het water, al-ma. Shariba is hij dronk, al-muallim is de leraar en al-ma'a is het water, dus de leraar dronk het water. En al-ma is hier dus mef'ul bihi, uh, leidend voorwerp. طيب نخاف نار أثنين نمر دري أثنين نمر دري دي زخت وفيك بارك الله أخي نصر أه، ضع الأسماء الآتية في جمل بحيث يكون كل واحد منها مفعولا به ماي سوري بطيس أفني تفاي دي بزار خزين أفندري ضع مفعولا به مناسبا لكل جملة من الجمل الآتية ضع مفعولا به مناسبا لكل جملة من الجمل الآتية آه المفعول به maf'ul فور ذا فولخند de volgende negen zinnen. Wie wil deze doen? Nee, even kijken. آه، دودر آه، كريم دودر كريم يمخ بيزدون دوش أكل القط عندما المفعول به درباي فرزينة تفضل الفلاح الحديقة يبني البناء الدار أحسنت كريم أحسنت heel أكل القط الفأر أكل القط الفأر الفأرة is مفعول به the cut of the push of eh, the mesh القط is فاعل and الفأرة is مفعول به أحسنت يزرع الفلاح الحديقة يزرع هاي زايد الفلاح is the الحديقة is a park of the town أن الحديقة is here مفعول به أن passende مفعول به يبني البناء الدارة Deze zin had voor eigenlijk uh, voor broeder Metsel moeten gegeven worden. Yabni, hij bouwt. Al-Banna is de metselaar. En Abdara is het huis. Dus de metselaar bouwt het huis. En het huis hier, daar is inderdaad die hier Heel goed. Gaan we nu naar de volgende drie zinnen. Wie wil deze doen? Hij had gekund. <laughs> nou. Uh, even kijken. Net het geweest. برودر عبد الرحمن تفضل Ik dacht er komt geluid, maar nee. Oké. Okay. Mezzaka الولد الورقة مزق الولد الورقة مزق بتيكن فرشخير ده الولد إس ديوان أن الورقة إس بابير بابير أن الورقة هي إسم بدات مفعول به يا أخوي فوقنده تخيط البنت Tagintu al-bintu al-kamisa. Heel goed. Tagintu is uh, de meid. Al-bintu is het meisje. En al-kamisa is jurk. Of uh, jurk. Of, ja, wat, uh, of de t-shirt. Dat kan ook. Dus het meisje maait de jurk. Achtend. Uh, de volgende الو... آه، القميص يجب شيء مفعول به كسر الهواء الوردة كسر الهواء الوردة كسر برك فان بريك الهواء لا تملك بتكنت باللخت مار هي زلت ايخلك آه... بالزينت بتكنت جيها بالزينت Yeah. Ik kan helaas niks aan doen. Ik zit hier te schreeuwen, maar helaas, ik kan niet harder praten nog. Um, waar ik moest eraan salam um, طيب كسر الهواء الوردة الوردة اسم مفعول به omdat الهواء dus الزنت de roos brak. Dat is goed. En al-hawa'u is dan fa'il marfu' in al-wardatan of al-wardata is maf'ul bihi mansoob. Ahsend, broeder Abdurrahman. Even kijken, wat zie je hier... Achie, let op de rode dot, er komen mensen bij. Inshallah ta'ala. Tayyip. Eh... de volgende drie zinnen. De volgende drie zinnen. Wil deze, wie wil deze doen? ينشر النجار يبيع البدال غسلت maratu طيب عرفتك اهلا وسهلا خير ان شاء الله ميخافا نار برودر ابو عمران الحسين تفضل Hoe is het nu? Is het nu beter? Ja. Uh, en is het ook beter van net dan net? Want ik heb nu een ander microfoon. Het is beter. Oké. Okay. Dan hou ik deze. Uh, شجرة <clears throat> eerste zin uh, ينشر النجار شجرة heel goed of الشجرة zoals jij schrijft ينشر النجار الشجرة ينشر إذ زاخن هاي زاخت النجار إذ دي تيمرمان إن الشجرة إذ دي بوم الشجرة إذ هير إن دردات مفعول به دي تيمرمان زاخت دي بوم التويدة يبيع البدال الطوبة Wat bedoel je met Atoba? Oké, okay, dus je bedoelt Atuba. التوبة التوبة نعم آه يبيع البدال التوبة يبيع hij verkoopt Al-Beddalu, dat is een ander نام فور التاجر the handler الثوب is de kleding dus the handler verkoopt de kleding heel goed dus الثوب is hier inderdaad مفعول به غسلت المرأة wat had jij الكأس is inderdaad goed غسلت الوسط المرأة the vrouw الكأس de, het glas. Dus eh, de vrouw waste het glas. En al-ka'sa is hier inderdaad maf'ool bihi. Heel goed. Eh, nu gaan we over tot uh, oefening nummer 4. Die zegt, ba فاعلا ومفعولا به لكل فعل من الأفعال الآتية Wat moet je hier doen? Hier heb je werkwoorden, af'al. En wat moet je doen? Je moet een fa'il verzinnen en ook een maf'ul bihi. Dus je moet twee dingen erbij verzinnen, twee woorden, namelijk een fa'il en een maf'ul bihi. Wie doet deze? Zuster Umm Dawood, tfaddali. Dus قطع نظف أكل يحمل je mag de eerste vier woorden doen de eerste vier zinnen wat per ongeluk tayyip geen zin uh, wie wil het doen? Abdullah is al geweest. Ousman al-Maghribi, je hebt de microfoon. Tfaddal. قطع الرجل يداه نظف الرجل قميصه أكل الذئب dat zet Ik Broeder uh, Osman, wil je even de tweede zin herhalen? De tweede zin nog een keer. Dus als iemand eh, eh, antwoord geeft, ik wil graag dat hij het eventjes rustig zegt, zodat ik het kan noteren. Dus helemaal opnieuw beginnen. dan. قطع الرجل يداه نظف الرجل قميصه أكل الذئب دجاجة طيب قطع الرجل يداه قطع الرجل يداه Eh, bedoel je hier twee handen of één hand? Je mag even schrijven. Twee handen of één hand? Qata'a rajulu yadahu. Kata is betekent uh, snijd, snijd, van snijden. ar is de man. En yadahu, dus je bedoelt yadahu. Naam, yadahu, niet yadahu. De man sneed zijn hand. Eh, yadahu is in dit geval inderdaad maf'ul bihi. Maar we hebben geleerd dat maf'ul bihi mansoob moet zijn. En nu zien we hier eh, een damma aan het eind van het woord. Yadahu. Hoe kan dat? Wie kan daar een zinnige antwoord op geven? دوز دين قطع الرجل يده اكثر طيقو بشخرا يده أه، قاع الرجل يده قطع الرج... آه، الرجل الرجل متستاني Kataa ar-rajulu yadahu. Op die ha staat een damma. En hier heeft de man zijn hand gesneden. En we hebben gezien dat maf'ulhi, in dit geval dus yadahu, is maf'ul moet mansoob zijn. En waarom krijgen we hier een damma op de ha? Is yedahu meervoud, dus uh, eh, lange A. Uh, eh, la. La. Even kijken, mijn Broeder metal. wat is je antwoord? Wat dan? Sorry, ik eh, vergeet het steeds. Je hebt natuurlijk een eh, rode punt. Eh, ik zal eventjes de rode punten van iedereen weghalen, want nu vraag ik eigenlijk aan iedereen. remove all, hoe noem je dat? Geef nick to all. Ja, nu krijgt iedereen de beurt, degene die wil. wie weet waarom, hoe het komt dat het jedahu is, dus een bamma is aan het eind van hoe terwijl het mef'ul is. Qata'a ar-rajulu yadahu. En we hebben geleerd dat mef'ul bihi mansoob moet zijn in plaats van, van marfu'. Faddal, broeder Mette. Ik denk uh, dat hij over zichzelf praat, dus persoonlijk. En dan gebruik je dus uh, het dhamma erachter, denk ik. Leuk geprobeerd, probeerde het zelf, maar nee, antwoord is wat anders. Uh, Abu Imran, dan? omdat mansoob is waarop de handeling is verricht. Ja, de handeling is verricht inderdaad op zijn hand. Want qata'a rajulu yadahu. De man sneed zijn hand. De handeling is verricht op zijn hand. En zijn hand is inderdaad mevrouw bihi. En nu zien we mevrouw bihi met een damma erachter. Terwijl we in de sterregel hebben geleerd dat mevrouw bihi mansoob moet zijn. Volgens mij vraag ik te veel, maar ik, ik denk inderdaad dat het een beetje te ver gezocht. Uh, ik, ik, wil alleen even kijken of iemand eh, tussen jullie zit die het wel eh, weet. ik denk dat zuster Humaira dat weet. waarom is het zo? Zuster Humaira, Dali? De mef'ul bihi is hier ook mansoob. Want we zeggen yadahu. Die al-ha is bamir muttasil om aan te tonen dat het zijn hand is. Barakallahu fik. Heel goed. <laughs> Eh, kijk. Eh, het woord hier, in yadahu hebben we twee woorden. Yada en hu. We hebben twee woorden hier. Yada en hoe. In het Nederlands zeggen we zijn hand. Er zijn ook twee woorden. Zijn en woord. Of sorry, zijn hand. Zijn en hand. zijn twee woorden. Als we kijken naar hoe, we zien het eerste woord. Jeda is wel mansoob. je zegt niet yada, yadu of jedi. Je zegt jeda. En de dal is het einde, is de laatste letter van het eerste woord. van de mevrouw bihi. En die is inderdaad mansoob. Je zegt da. Je kan niet zeggen yadu of die. omdat het mevrouw bih is. Dus da is wel mansoob. Dat is het antwoord. Barakallahu fi. Dus kata'a is fi'al madi, Arrajulu is فاعل مرفوع da is مفعول به عند الهاء Dit dan of de dat is iets anders. Dat is een ander woord. Dat gaan we later leren, inshallah, hoe we dat gaan, uh, hoe, de, Arab daarvan doen. Dat is dus inderdaad banuur, maar dat zullen we later, inshallah, tegenkomen. Pai. Dat was eventjes een, uh, een zijstraatje. Dan gaan we verder met نظف لقد نظف الرجل قميصه heel goed ook hier zeggen we eigenlijk hetzelfde نظف الرجل قميصه قميصه is مفعول به en de sad is de laatste letter van قميص en die is inderdaad منصوب Je ziet de fetha op de sad. En dilha, dat is een ander woord. Dat is een ander woord. Nazafa maakte schoon of waste. Arajulu is de man. Kamisahu zijn jurk of zijn gewaad. Of zijn t-shirt. Dus de man waste zijn t-shirt en hier is kamisa met bihi mansoob. Akele, al-zi'bu دجاجة de wolf at een kip. En inderdaad, de jajatan is hier maf'ul bihi. Barakallahu fiek, broeder Uthman. Uh, nu gaan we naar de volgende woorden. Yahmilu, yaghsilu, ihtarama, aqaba, yahfadu. Wie wil deze woorden doen? Dus een fa'il, en mevrouw bihi erbij verzinnen. Zuster Omu Dawood, ik hoop dat het nu geen ongeluk is. Faddali. Faddali. يحمل يغسل يحترم عاقب يحفظ Dus wat we moeten hier doen is een fa'il en een maf'ul bihi verzinnen bij de volgende werkwoorden. We hebben hier een fi'al en je moet een fa'il erbij verzinnen. Dus degene die de handeling verricht en een maf'ul bihi. يحمل الولد الحقيبة أحسنت يحمل دروخ الولد ديون الحقيبة تكفر وفتكفر شيء آه، ديون باكت اوف دراخت مي دروخ ما دراخت سوري دراخت فعل مضارع دراخت الكفر اوف الكفر شيء الولد hier is degene die de handeling verricht. Daarom is die fa'il marfo' al-waladu marfo'. Al-haqibata is het woord, is het ism waarop de handeling is verricht. En is hier dus مفعول به منصوب الحقيبة تا مثل حقيبة أو الحقيبة أحسنت de volgende يغسل يغسل أبي يديه nou u maakt het voor ons een beetje moeilijk uh, يغسل أبي يديه يغسل betekent hij wast Abi mijn vader يديه zijn handen of zijn twee handen uh, Abi is natuurlijk de fa'il, degene die de handeling verricht, mijn vader. En ook hier zien we twee woorden. Ab en Dilia. Ik ga toch eventjes uitleggen. Want het is eigenlijk eh, iets voor een later les. Maar eventjes toch voor de duidelijkheid en eh, kort uitleggen. Abi eh, betekent mijn vader. Het zijn dus twee woorden. Mijn en vader. Ab is vader en bilia betekent mijn. En zoals je ziet, je ziet geen damma op Abi. Terwijl het fa'il is. En de regel zegt dat een fa'il altijd maar voor is. En ik moet zeggen dat hier al-fa'il is ook marfoa. Dus abi is ook marfoa. Maar hij is niet marfoa met damma. Er kunnen ook andere tekens zijn van arrafa. En hier is het niet damma, maar eh, ja, het is wel damma, maar het kan niet zichtbaar worden. Het kan niet waar worden, omdat de letter waarop Damma moet komen te staan, is nu bezet met iets anders. Als je die lia weghaalt, dus als je alleen maar zegt vader, dan is het yaghfilu abu. Abun. Of al-abu dan is het wel zichtbaar. Dan is die Dhamma wel duidelijk zichtbaar. Maar omdat je al-ja erbij zet, van mijn, dan is die Dhamma moeilijk te zien. Je kan niet zeggen, yaghsilu abui yadayhi. Dat is eigenlijk zoals het hoort, dat is de regel. Yaghsilu abui yadayhi. Maar hier is het moeilijk om die Dhamma uit te spreken. Waarom? Omdat de plaats van die damma is nu bezet met een kasra, met iets anders. Vandaar dat dit damma niet zichtbaar wordt. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, maar dit komt inshallah nog later aan de orde. En dan komt yadehi, zijn handen, zijn twee handen. Hier is de handeling van wassen verricht inderdaad op Yadehi, op zijn twee handen. Maar ook hier is geen fetha zichtbaar. Terwijl we geleerd hebben dat maf'ul bihi mansub is. Ook hier is maf'ul bihi mansub maar de teken is niet al-fatha, maar iets anders. Namelijk die lia die daar De tweede ja. Yadayhi. Die lia is het teken dat yadayhi mansoob is. En waarom is het zo? Even kijken wat iemand zegt. Zou je, broeder, zou je me zo meteen, inshallah, misschien kunnen aangeven wat bijvoorbeeld dood, domma is, wat kafra is, enzovoort. Dus welke tekens. Want komt wel eens door de waar met de benamingen barakallahu fiek. Heel goed. Eh, ik zal het inshallah gelijk doen. Eh, dat is een goede opmerking. Er zijn sommige mensen die... Eh, nou, dat hebben we natuurlijk ook niet gehad in onze lessen. Ik ga ervan uit alleen dat jullie dat weten. Maar toch verstandig om eventjes aan te geven wat Dhamma is en wat Al-Fetha is en wat kafra kasra is. Al-Fetha, Al-Fetha, dat is bijvoorbeeld als je zegt uh, ba, ba. Die ba heeft een fetha. Een rechtstreep boven de letter. Dat is al-fetha. En als je zegt al bu dan heet die ba een damma. Dat is een soort een kleine wow, een klein wow die je schrijft op de ba. Dat is een damma. En je spreekt het uit bo. En je hebt de kasra, dat is dezelfde rechtstreep als die betha, maar niet boven een letter, maar eronder. Dan zeg je al bi. Dus je spreekt het uit als bi, in het geval van de letter ba. Dus je hebt ba, dat is fatha. Je hebt bu, dat is damma. En je hebt bi, dat is kasra. En je hebt ook nog eens uh, sukoon. En dat is ab. Ab. Dat is sukoon. طيب waarom was ik mee bezig? Yadayhi is dus مفعول bihi. en hier is مفعول bihi mansoob. niet met een fatha maar met een ja omdat het gaat hier om tweevoud. Twee handen en tweevoud in het Arabisch, die wordt mansoob met alia. Goed, dit is iets voor later, inshallah ta'ala. Uh, ik hoop dat het een klein beetje duidelijk is. Eh, zo niet, want dit komt nog later aan de orde. Maar de zin is wel goed. Uh, was bezig, yahmilu, nu yaghsilu en dan ihtarama. U mag, zuster Om Dawood, ihtarama doen. Een fa'il en een maf'ul bihi verzinnen bij al-fi'al ihtarama. Naam, ihtarama at-talibu al-sheikha. Ihtarama at-talibu al-sheikha. Ihtarama betekent respecteerde. van respecteren. At-talibu is de leerling of uh, iemand die, of de student. Al-sheikha is zijn leraar, de leraar. طيب احترم الطالب الشيخ heel goed. الطالب is degene die respecteerde, dus hij is فاعل en الشيخ is مفعول به Hartstikke goed. heel goed uh, en dan hebben we عاقب kijk met deze woorden is duidelijk Abdamma te zien en een fatha te zien. Maar met andere is het een beetje onduidelijk, maar dat zullen we later hoe dat komt zien. We zullen later zien hoe dat komt. احترم الطالب فاعل en الشيخ is مفعول به منصوب. En nu عاقب, wat wordt het? Aqaba, wat trofte betekent Aqaba rajulu at-tajira. Aqaba betekent trofte, rajulu is de man en at-tajira, dat is de handelaar dus de man trofte de handelaar de man rajulu, الرجل dus فاعل مرفوع الرجل التاجر is inderdaad مفعول به أحسن de laatste يحفظ Yahfabu, dat wil zeggen, dat kan verschillende betekenissen hebben. Dat kan leren, hij leert, betekenen. En het kan ook betekenen, hij beschermt. Yahweh kan betekenen hij leert of hij beschermt. Dus afhankelijk van de context kan dit woord verschillende betekenissen hebben. يحفظ الولد القرآن يا يحفظ الولد القرآن هيل بتكنت هاي لير الولد إس ديون القرآن إس ده قرآن دش ديون لير ده قرآن أحسن نعم الولد الفاعل مرفوع إلى القرآن اسم مفعول به bij jullie is het lijstje, denk ik. Klopt dat? Kun je een voorbeeld noemen met beschermen? Inshallah. Nog geen Eusja bij jullie? Ik dacht het wel namelijk. Eh, beschermen. Bijvoorbeeld met beschermen. Kijk, je zegt bijvoorbeeld. Yahfadullahu abdahu. Yahfadullahu abdahu. Of zoals in de hadith staat, zoals de profeet van Allah zegt. Ihfadillaha yahfadka. Ihfad yahfadka. betekent, uh, Allah Ta'ala kennen en hij zal jou beschermen. Dus in deze zin, in deze hadith van de profeet sallallahu alayhi wa komen we de twee betekenissen tegelijk. Ihfad yahfadka. Leer Allah subhanahu wa ta'ala, hij zal jou beschermen. Als je Allah subhanahu leert kennen, dan zal hij jou beschermen. Dus de eerste ihfal betekent leren, leren kennen. En de tweede, jahfalka betekent beschermen. Oké, ken nee, nog geen, en dan goed. Tayyip, geen zo. Een eh, momentje, ik heb eventjes telefoon hier, moment. onderbreking. Um, ehm, niks gemaakt. Het is toch niet erg dat je salat isha afstelt. Nee. Eh, goed, eh, wat gaan we doen? Uh, willen jullie even stoppen om al-Isha te bidden of die inderdaad even uitstellen? het is voor mensen die niet naar de moskee gaan inderdaad beter om al-Isha uit te stellen zoals de profeet heeft gedaan. Dat heet al-Atama. Dus als jullie dat willen doen, eh, nou, wat willen jullie doen? Eh, doorgaan of even pauze nemen zodat jullie een Isha bieden en dan terugkomen. Doorgaan. Doorgaan inshallah. Tayyip. Geer inshallah. Eh, we hebben Yahfalu gehad. Oefening 4. En dan gaan we naar Temrin Khamsa. oefening نمر سايس Daar اجعل أحد الاسمين اللذين بين القوسين فاعلا والآخر مفعولا به في جمل مفيدة المرأة ظالمة أم مظلومة؟ كيف المرأة مظلومة begrijp de vraag niet. المرأة ظالمة أم مظلومة البوش طيب we gaan even verder. Uh, dus hier staan tussen haakjes staan twee woorden zijn allebei ismen. Volgens mij zijn die niet voor de zijn ze niet voor de tijd. Al-waladu al-ma. Hier in deze oefening hebben we twee woorden tussen haakjes. Het zijn allebei ism. En wat moet je doen? Van de ene ism moet je fa'il maken. En van het andere woord مفعول به أن يموت إرباي انفعل فردينة يموت انفعل فردينة أن دم أي فن دي غورده متفاعل زين ماكيات ذلك أن أندر مفعول به بس الولد الماء أعطينا بيد إستبخينة الولد الماء دي ديال ديال دون دوش الولد أن الماء إلى الجن ماكل صودة الولد فاعل أو مفعول به إس الماء فاعل أو مفعول به تفضل أخي الكريم طيب أحسنت نعم طيب إذا آه، يشرب الولد الماء heel يشرب الولد الماء. Dus je فاعل خماك إن الماء مفعول به يشرب هاي درينكت الولد ديو الماء uh, het water. Dus de jongen drinkt het water. Dat is goed. Uh, nou, ik weet niet, ik heb uh, verder alleen gehoord. Al-Risale al-Khadim. Ik denk dat je gezegd hebt, Yaqra'u al-Khadimu الرسالة dat is inderdaad ook goed يقرأ الخادم الرسالة الخادم is فاعل want hij is degene die las en الرسالة is مفعول به omdat het gelezen wordt يكتب sorry يكتب نعم يكتب الخادم الرسالة ik had het niet goed gehoord. Uh, yaktubu is hij schrijft. En Al-Khadimo is de werker of de dienstjongen of de dienstman. Al-Risalata is eh, de brief. Dus de werker eh, schrijft de brief. Nou, wie wil de volgende twee doen? Dus Al-Safina, Al-Hawa en Al-Ghazala, Al-Asada. Wie wil deze twee doen? Wat moet je doen? Je moet een fi'al verdienen voor deze woorden, zodat een van de woorden tussen haakjes fa'il wordt en het andere woord maf'ul bihi. Faddali zuster Humaira. We hebben hier het toe en al-hawa. Al-hawa, zoals ik eerder heb gezegd, betekent letterlijk de lucht. Dat is Lawa, maar het kan ook de wind betekenen. Al-safinatu al Ik weet niet of dit, of dit أو ook kan لك werkelijkheid. طيب السفينة تغري تخرج تغرق تغرق الهواء آه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اوف إيه، اوكي اوف نعم آه، السفينة تغرج تخرج تخرج زخك تخوت تخرج الهواء نعم أوكي آه، السفينة تخرج الهواء مين تخرج الهواء تخرج بتيكنز آه، نبات برين أو نباوتن بلازن toe, de boot, blaast de lucht naar buiten. Wacht even, ik ga eventjes, excuses, maar ik ga eventjes red dot voor iedereen doen, zodat het overzichtelijk wordt. Uh, hoe ging dat ook weer? Uh, broeder Abdurrahman, help mij. <laughs> Barakallahu fik. طيب. Uh, even zien. Uh, السفينة nou, zuster Hamera natuurlijk niet, want ja. Um, ik krijg hier. Is het niet zo dat als een ism voor de fi'al... Ja, ja, dat wou ik nog zeggen, broeder Abu Yusuf. Barakallahu fik, heel goed. Uh, broeder Abu Yusuf zegt hier, is het niet zo dat als een ism voor de fi'al komt, dan wordt hij niet beschouwd als fa'il. Heel goed, je hebt je huiswerk heel goed gedaan. Dat is heel goed, broeder Abu Yusuf. Um, uh, u zei, zit er Humaira, وفيك بارك الله uh, السفينة تخرج الهواء de boot blaast lucht naar buiten. Of de lucht naar buiten. Eh, degene die de handeling verricht hier, is as toe. Dus je zou kunnen denken dat as toe fa'il is. Maar we hebben in de sterregel geleerd dat een fa'il altijd na de fi'al moet komen na het werkwoord. Dus je moet zeggen, uh, eh, maar nou, u mag het zelf eventjes eh, corrigeren. Wat, wordt het, wat moet de zin worden? Zodat je van as toe fa'il kunt maken. Zuster Humaira. Tukhrijou السفينة الهواء بارك الله فيك يا أخي تخرج إسفاعل فاعل فعل مضارع السفينة إسفاعل فاعل مرفوع السفينة تو الهواء اسم مفعول به منصوب الهواء أحسن uh, dus heel maar als je begint met As-safina toe, dan is het wat anders. En dat is eigenlijk het onderwerp van de volgende les. Dat is het volgende hoofdstuk. Kan ik ergens meelezen of meekijken, inshallah? Wat is Mansoub? Oh, wacht even. Het was de eerste natuurlijk. Mansoub. Mansoub betekent... Eh, kijk, letterlijk betekent het overeind staan. Overeind staan. Dat is Mansoub. Maar in de uh, nahu, in de grammatica, betekent het dat hij al-fatha heeft. Dus als je zegt as ta, ta is mansoob. En als je zegt as tu, met een damma, dan is het marfoa. En als je zegt as ti, met een kasra, dan is het majroor. En als je dus met, met de fatha, as ta, dan is het mansoob. Dat betekent mansoob, zuster, om Abu Bakr. Tayyip. Uh, de volgende, Al-Ghazal Al-Asad. Al-Ghazal Al-Asad. جسر الحميرة الغزال الأسد ماكنزين نعم يأكل الأسد الغزالة أو الغزالة إن دي تخفاو إذن الغزال إن بلاتس الغزالة الغزالة يأكل هاي ايت الأسد د ليو الغزالة يا هون ده ده بوك مسخين أو ده Ja, bok. En gazel is denk ik bok. Hert. <laughs> Naam, hert. Naam. Hert. al gazel is hert. Dus, de leeuw eet hert. Het hert. Of de hert. Ik ben heel slecht in lidwoorden in het Nederlands. Het of de. Um, in ieder geval Al-Ghazal of Al-Assad hier is fa'il, omdat hij degene is die de handeling verricht. En daarom is het marvoor Al-Ghazalu, of sorry, Al-Assadu. Hij is fa'il en daarom is hij marvoor. En Al-Ghazala is maf'ool bihi en daarom is hij mansoob. Mansoob. Mansoob dus betekent dat hij een fetha heeft aan het eind. Al-Ghaza, la. Die naam heeft fetha. En fetha hebben we gezien, dat is een streep, een rechte streep, een horizontale streep, boven de letter. Tayyib, wie doet de volgende twee? Al-Hir, Al-Lahm, Al-Tilmi, Al-Dar. Wie wil dat doen? Zakla khair, zuster Al-Humayra. عبد الرحمن تفضل الهر اللحم الهر betekent de kat اللحم betekent het أكل الهر اللحم heel goed أكل dat weten jullie al inmiddels wat het betekent. At al-hirro, dus de kap, at het vlees. Akela is fi'al madi, al-hirro fa'il marfoa, al-lahma Het tilmiz, به منصوب التلميذ het tilmizu, التلميذ الدرس heel goed Yasma'u at-tilmidu ad betekent hij luistert. Hij luistert. at dat is de leerling. En at darsa is de les. De leerling luistert naar de les. Kijk, in het Nederlands zou je dart geen die bihi noemen, geen leidend voorwerp, omdat er een voorzetsel ertussen zit. Het is geen leidend voorwerp omdat er naar de voorwerp. Maar in het Arabisch is het dus wel het geval. Yasma'u timidu ad-darta. Dat kan dus wel. Nu gaan we naar uh, even oefening nummer 6. عثمان سوري بردر مرفوع الضمة أم أين منصوب فتحة أم أين إن هو نمذر كثرة إن سكون أم أين جزاك الله خير نعم آه، باش نبدأ مرفوع التيكن فان مرفوع بطيس الضمة التيكن فان منصوب بطيس فتحة التيكن فان كثرة بطيس مجأوف uh, teken van Majroer is kasra. Dus als je kasra hebt aan het eind, dan is het majroer. Ik zal het even opschrijven. Na, j, hoe zou je dat doen? Even kijken zo. Majroer. Majroer. Ik zal het even in het Arabisch schrijven. Na, j, Dat is hoe je het schrijft. majroer als hij een kasra aan het eind heeft. En sukoon, dan is het majzoom. Even zien. Majzoom. Zo. Majzoom. مجزوم أفني مجلس هات أربع جمل يكون المفعول به في الأولى من الإنسان وفي الثانية من الحيوان وفي الثالثة من النبات وفي الأخيرة من الجماد غطم تشهيد يموت hier doen? Je waarin een mefol voorkomt. In de eerste zin moet een bihi een mens zijn. Tweede zin moet een een dier zijn. Derde zin moet het een buit zijn, een plant. En in de laatste zin moet het een voorwerp zijn. Wie wil deze doen? Behalve de bekende mensen. Zijn er nog anderen die het willen proberen? die het gemaakt hebben. Kom op. Niet Broeder Abdullah Saddam. قتل الخارج المسلم قتل الخارج المسلم Nou, nu ga ik hem jou vragen, wat bedoel je met al-Kharij? Al-Kharij. Is dat een الخارجي خارج إمام أوكي دم تشزيخة قتل الخارجي in plaats van الخارج قتل قتل الخارجي الخارجي is niet enkel fout van الخوارج يا الخوارج dat is meer fout الخارجي met الياء achter dat is enkel En dat eh, betekent, eh, want als je al-Kharij zegt, dat, is, dat betekent letterlijk buiten. Soms betekent het het buitenland. Al-Kharij betekent het buitenland. Of buitengewoon. Um, maar je bedoelt Al-Kharijiyu. Dus op deze manier. Ik zal het even opschrijven. Of misschien wil jij het ook eh, zelf proberen. al قتل الخارجي المسلم غير إس مفعول به المسلمة المسلمة is مفعول به أنا it is under المسلم, قتل اسفعل ماضي الخارجي اسفاعل مرفوع المسلم إس مفعول به الخارجي بسيمة صن الخوارج فرمور ده ده مسلم فرمور ده ده مسلم ده بتاكم في زين فيديو ده فوقن ده زين معك فن المفعول به دي الحيوان حيوان is إيه؟ دير تفضل بودر عبد الرحمن أكل الثعلب الأرنب هياخد الأرنب دير اسم مفعول به ان اسم دير أكل هيئة الثعلب اسم فص En al-Arnaba is um, konijn, de konijn. Sorry broeder, laatste keer. Fa'il is altijd mansoob en mef'ul bihi enzovoort. Kan dat nog een keer? Jazakallah. Jazakallah. Fa'il is altijd mansoob. Nee, is altijd marfu'a. Een fa'il is altijd manarpoa. En maf'ul bihi is altijd mansoob. Dat is wat we tot nu toe hebben geleerd. Duidelijk, broeder eh, Osman? Fa'il is altijd marfuwa. En maf'ul bihi is altijd mansoob. Ja? Is dat wat je... Is dat antwoord op je vraag? نعم طيب وجزاك أكل الثعلب الأرنبة فوس فوس أف de konijn. En de konijn is hier mevrouw bihi en hij is een dier achten. De volgende, wie doet de derde zin? Met mevrouw bihi als plant. عبد الرحمن الخبايس عبد الله الخبايس زوجة الحميرة تفضلي تشم البنت الوردة أحسنت تشم البنت الوردة تشم البنت الوردة Tasummu, je ruikt. Je ruikt. Al-bintu, het meisje. Al-wardata, de roos. Al-wardata is hier met bihi. En het is een plant, namelijk de roos. Achten. Wie wil de laatste doen met mef'ul bihi als voorwerp? Men behalve de bekenden. Wie wil dat proberen? Een voorwerp bedenken en die moet je in een zin plaatsen zodanig dat het maf'ul bihi is. Niemand? Even zien. تفضل اه ام إيه تاون ام إيه تاون تفضل ام إيه تاون تفضل Als je wil, krijg je de microfoon. Ik geef je microfoon. نعم جلس الولد على الطاولة على الطاولة جلس الولد على الطاولة آه، Uh, je bedoelt hier at-tawila. Maar at-tawila hier is geen mef'ul bihi. At-tawila is geen mef'ul bihi omdat hij niet, omdat er een voorzet zonder de voorzet. Namelijk ala. Dat is harfu jar. Harfu jar zit ervoor en wat achter harfu jar komt, dat is ism majroor en geen مفعول به. Uh, هير uh, على الطاولة تي اسم مجرور Is majroor in plaats van mansoob. Jalata al-waladu ala tawilati. De tafel. En ook in het Nederland, zoals je ziet, is het geen leidend voorwerp. Maar is een voorzetsel En dan komt de tafel pas. Dus het is geen leidend voorwerp, geen de eh, wie wil het nog een keer proberen? Wil je het nog een keer proberen? Je kan ook iets anders doen met tawila. In plaats van erop zetten. Erop zitten. Wat kan al doen met de tafel? Nog meer. Kapot gooien. Ja, hoe zeg je dat? Ik zal even kijken of iemand kan helpen. Eh, zuster Om Hadiya. Faddali. om... Mijn excuses, ik ga inshallah offline. Uh, zou ik mogen weten wat ik voor de volgende keer voor me moet hebben om optimaal mee te doen met de les. En zou ik ook het huiswerk toegemeld kunnen krijgen, dus dat lachen. Uh, طيب, zuster Om Abu Bakr. Eh, we, zijn, eh, bestuderen het boek Al-Nahu al-Wadih. Eh, dat is verkrijgbaar in Arabische boekwinkels, meestal in moskeeën. Eh, maar wat ik doe is het huiswerk inderdaad mailen naar de mensen die zich aangemeld hebben. Dus als je mij uw eh, e-mailadres geeft, hier op privé, dan zal ik u eh, op de hoogte houden van de lessen en het huiswerk. Nou, kapot maken uw kastero. Omhadi was aan de beurt. Yal'abu al-muallimu al korata Naam. يلعب المعلم الكرة يلعب هاي سبيلت المعلم دليرار الكرة is the ball this هير إيس الكرة مفعول به إنتيس إندردات منصوب مفعول به منصوب إنتيس أوك انفوردر سؤال خفراخت فورد إن دا أفني أحسن كبوت ماكن إس يكفرو Dus wat wordt het, uh, broeder in touwen? Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. الولد يكفر attawilata. Attawilata wordt het dan. Want het is maf'ul bihi. En maf'ul is altijd mansoob. Dus krijg je attawilata in plaats van attawilati. En ook nog iets. Je moet beginnen met het werkwoord. Met hoewel. Hier wordt niet gevraagd naar een fa'il. Nee, excuses. In deze uh, oefening wordt niet gevraagd naar fa'il. Dus al-waladu hier is geen fa'il. Even kijken. آه الولد يسيخ الفاعل maar يكثر is wel فعل مضارع en daarachter is wel een fa'il maar die is niet zichtbaar dat zullen we later inshallah tegenkomen in de lessen en at-tawilati is of at-tawilata dan is maf'ul bihi. Dan is de zin wel goed. Dus je moet zeggen, eh, al-waladu yukaffiru at-tawilata. Nou. Oefening nummer 7. Hoefden jullie niet te maken. We gaan nu over tot oefening nummer 8. die bihi eindigt op vetha. Ja. A betekent fatha is mansoob. Naam, mansoob. Nu eventjes met mij volgen. Even volgen. Tamrin fil i'raab. Nu gaan we al-i'raab doen. We gaan al-i'raab doen. We hebben vorige keer ook een beetje i'raab gedaan voor taal. Nu gaan we het ook voor mijn bihi doen. er wordt eerst, wordt eerst een aantal voorbeelden gegeven, namelijk twee. hamela al-jamalu al-hataba. Ik zit nu met bladzijde 23. hamela al-jamalu al-hataba. hamela is droeg. Al-jamalu de kameel en hataba is het hout. Dus de kameel droeg het hout. Hamela. Dat is nu Arab. Je gaat als het ware de zin ontleden. Je gaat woord voor woord kijken wat voor functie het heeft in de zin. حمل دبل التنس فعل ماض وفعل ماضي الجمل إسفاعل مرفوع الجمل دبل فاعل مرفوع انظن هذه الحطبة الحطبة إذن إذن مفعول به منصوب dus zo doe je al-i'raab En om het completer te maken, ik zal het eventjes nog completer maken voor mensen die uh, dat willen horen. حمل is فعل ماضي الجمل فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره wat betekent dat? الجمل is فاعل مرفوع wat is het teken van het feit dat hij maar voor is, dan is het damma, die kleine wow, die aan het eind van de, het woord te zien is, namelijk op de lam, de dammati, dat is damma, al-zahirati fi akhiri, die duidelijk te zien is op de laatste letter van dit woord, ماملك اللام دش الجمل هو دخيل دي تبير المثيرة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره انضم هدية الحطبة انضطف مفعول به منصوب مالك نوك om het compleet te maken. Al-Hataba, dubbele punt. Maf'ool bihi mansoob bil fathati zahirati fi akhirihi. Mag ik vragen hoe lang de les nog duurt? Ik heb een vraag namelijk, maar ik kan niet meer zo lang blijven. Ik moet zo ver. Eh, eigenlijk wil ik eh, deze oefening afmaken. En dan stop ik met het huiswerk, want het is de laatste oefening van het huiswerk. En dan geef ik de gelegenheid om vragen te stellen. Dus nog ongeveer vijf minuten denk ik. Dan ben, eh, vijf minuten à tien minuten, dan zijn we klaar met het huiswerk. Kan dat nog? Nou, pay. Uh, ليد فوربيلد ياكل الذئب الشاة ياكل هاي ايت الذئب ذا وولف الشاة ذا خيت ذا وولف ايت ذا خيت ودي الاعراب ياكل دبلبنت فعل مضارع الذئب فاعل مرفوع هنا مش كومبليت معك مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره إن الشات اسم مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره سو ديدوس الإعراب نو أن يولي أم دفوقن دتفي زنن آه، الإعراب فتدون صاد الغلام سمكة صاد is verleden, tijd, verleden, verleden tijd van vangen. Uh, vangen dus, uh, sada is, betekent ving. Ik spreek het niet goed uit, maar het is zo, dacht ik. Verleden tijd van vangen. Al-Ghulamu, de jongen, سمكة een Wie doet daar een i'rab van? Even kijken, iemand die hier niet geweest is. Imtawan, Abdurrahman, Sa'id, Sa'id ibn Abdulhamid. Faddal. Praten is beter, als je het wil en kan. صاد خيمي تفضل صاد فعل ماضي ياخد صاد فعل ماضي الغلام دبل بنت وات is الغلام فاعل مرفوع بالضمة ياخد الغلام ومتنخمك om ماكة الغلام فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره فاعل مرفوع بالضمة بالدادلك تزين إيش عن التأينت فنطور عن التأينت فنطور هير إيش الميم الغلاء مو سمكة مفعول به منصوب بالفتحة كنصب النصب زخا نطمخ الظاهرة على آخره ياخد أوف في آخره ما خوك زخا على نطمخ على أوف في آخره يستطاول وانت في كان أوك على بالتأكيد صاد الغلام سمكة هي الخوت فعل ماضي الغلام فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره سمكة به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره يأخذ مي ضلعت التزين تجر بنت الأزهار زيدو داب برودر أبو يوسف excuses برودر إم want je was net aan de beurt nu geef je even de beurt aan andere mensen أبو يوسف تفضل تجمع البنت الأزهار Je gaat niet zelf تجمع فعل مضارع البنت فاعل مرفوع نعم بارك الله فيك آه تجمع البنت الأزهار تجمع إس فعل مضارع البنت فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره أن الأزهار اسم ذات مفعول به منصوب أنه om het منصوب بالفتحة الظاهرة Fi akhirihi. Heel goed. Zo, dat is de laatste oefening van het huiswerk van vorige keer. En nu, als er vragen zijn, dan mogen jullie jullie hand omhoog doen en dan die stellen. Gaan we beginnen met zuster Al-Humaira. Je mag de vraag stellen. Even kijken. Ja. Wat is uw vraag? Broeder, ga je niet verder met uitleg van de volgende hoofdstuk. Um, kijk, volgende hoofdstuk Even kijken, nu bij jullie, hoe laat is het? 9 uur. het eh, volgende hoofdstuk zal ik wel doen, want het is eigenlijk alleen maar een, eh, een, eh, een samenvatting van wat we gehad hebben. En dat zal niet lang duren. Dat zal heel kort zijn. Dat is een samenvatting van wat we tot nu toe hebben geleerd. Nou, zuster Homera, uh, ik hoop dat u het niet erg vindt, maar het heeft eigenlijk niet te maken met de les. Kan dat? Hmm. Nee. Tayyip, of heb ik niet voor me. Nee, inderdaad, op 10.8 heb ik niet rondgestuurd, denk ik. Dat klopt. Dat staat alleen in het boek. In het boek. Ehm, dat staat alleen in het boek. Mensen die het boek hebben, die kunnen het wel lezen. Eh, stel uw vraag, zuster Homera. En dan zal ik even kijken hoe ik het ga beantwoorden. Wajazim. Even zien. تفضل آه، طيب klopt het. Even kijken, eh, sorry, nu gaan we door elkaar heen. Ik begin met de vraag van broeder Osman. Want ik zag zijn hand als eerste omhoog. Die zegt, kunt u een voorbeeld geven van een zin waarin de fa'il wel voor is, maar de damma niet daar dahira is? Of kan dat niet? kan beter de vragen in het openbaar stellen, zodat iedereen, iedereen kan meelezen. Maar in ieder geval, ik heb het in ieder geval gewoon gelezen. Misschien heeft iedereen het gehoord. broeder Osman. Dit is al zoiets van Osman. Dus eh, ook, dan is het, inshallah, uh, eh, zal ik er naar kijken. Nu ga ik naar de vraag van Osman. Die zegt, kunt u een voorbeeld geven van een zin waarin de fa'il wel voor is, maar de damma niet bahira is? Eh, een voorbeeld hebben we gezien tijdens jullie voorbeelden. Iemand heeft geschreven, ik dacht Yachtilu, kan dat Yachtilu? Even zien, ik ga het teruglezen. Ja, Yachtilu Abi Yadeihi. Iemand heeft als voorbeeld gegeven, zuster Umm Dawood, heeft gegeven als voorbeeld Yachtilu Abi Yadeihi. Abi hier, mijn vader, is is bi Is Isfa'il. En hij is voor. Maar die damma is niet duidelijk te zien aan het eind van het woord. Namelijk op de ba. Je ziet daar een kasra in plaats van een vet of een damma. En dat komt omdat de plek waar het moet komen, is eigenlijk bezet door een ander teken. In dit geval al-kasra. En dat komt omdat een eh, ja erachter zit. En nogmaals, dit zullen we allemaal later nader uitleggen. En er zijn ook andere voorbeelden waarin de damma niet duidelijk te zien is aan het eind van een taal. Dat klopt. Geir. Kunt u een voorbeeld geven van een... Oké, okay, de wetla, wajazak. Even iemand anders. Broeder Nazim. Even dit punt weghalen. Je mag de vraag stellen. Broeder Najim, ben je met ons? En andere mensen die vragen hebben, die kunnen even hun hand omhoog doen. Ik hoop dat alles duidelijk is. Het is toch zo dat een fa'il altijd na een fi'l moet komen. Na, hè? niet na. Na. Dus achter een fi'l moet komen, dat klopt. een fa'il moet altijd na of achter een fi'al komen. Ja. Waar kan ik het terugvinden in het boek? In welke bladzijde? Ja, even Dat is in het hoofdstuk van al-fa'il al-qa'ida al-sabi'a. De stelregel nummer 7. Die zegt الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعل what taken that what taken that الفاعل اسم اسم دي مرفوع اس بار فور الفعل اسم كومة بس الفعل متفور الفاعل كومة الفاعل متأخر الفعل كومة هي ساعة تقدمه فعل بلطايدة 19 in mijn boek. Bladzijde 19 in mijn boek. Al-fa'ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun. Een fa'il is een ism die marfu' is waarvoor een fi'l is gekomen. Dus je hebt een fi'l eerst en daarna komt fa'il degene die de handeling verricht. En als degene die de, de handeling verricht uh, voor een fi'al is, dan is het geen taal. Achie, waar we nou les uit krijgen, is toch les een nahul Ja, daar staat uh, hoofdstukken, dus de lessen zeg maar. En daarna heb je Dus hoofdstuk Al-Fa'il. Hoofdstuk Al-Fa'il. بارك وفيك بارك الله zijn er andere vragen? Zijn er nog andere vragen over de les? Niet. Zo niet. Dan gaan we even verder. Volgende hoofdstuk. Het is heel kort zoals ik zei. Ja, dat kan Geen zo. Ik zal het later eens, eens alle lezen. En dan zal ik naar kijken. Nu gaan we naar bladzijde 24. Wa alaikum salam. 24. الموازنة بين الفاعل والمفعول به Ik ga even de zinnen lezen, de voorbeelden. En ik ga ze uitleggen wat ze betekenen. Zin 1. Yajurru الحصان العجلة قطف الغلام الزهرة ربطت أو ربطت فاطمة الجدية يسقي الفلاح راعب الكرة حدث الشرطي اللص نهدي يجر الحصان العجلة قطف الغلام الزهرة ربطت فاطمة الجدية يسقي الفلاح الزرع قذف اللاعب الكرة حبس الشرطي اللصة ranges influence the petitions يجر الحصان العجلة يجر بالتيكنس هاي تركت الحصان is a part. العجلة is the wheel of the car dus the part trekt ذكر قطف لام الزهرة قطف لكت لكت دروس ربطت فاطمة الجدية ربطت تيكن فص زيتن فاطمة فاطمة الجدية إيش بوك ربطت فاطمة الجدية فاطمة zette بوك فاص يسقي الفلاح الزرع يسقي خفت فاطمة الفلاح is de boer, الزرع is the zion Dus de boer geeft het water aan de zaaien. قذف اللاعب الكرة الكرة de bal. Dus de speler schopte de bal. حبس الشرطي اللصة حبس is vastzetten. Assortio is de politieagent. Allesta is de dief. Dus de politieagent uh, zette de dief vast. Nu eventjes naar het punt te kijken. عرفنا ونعرف من تأمل الأمثلة السابقة ما يأتي. Wat we gezien hebben aan vorige hoofdstukken. En zoals we zien in deze voorbeelden. Het volgende. Het volgende zien we dus wat we geleerd hebben. أن dus één أن كل فاعل وكل مفعول به اسم نخسر قذف اللاعب الكرة آه، the, uh, the hebben we geleerd. Dus- helemaal weg. Hoe komt dat? Is het nu beter? Broeder, verbinden valt weg. Hoe is het nu? Nu is het goed. Zet de red dot aan, dan kan niemand u storen. Nee, dat komt niet aan. Ja, goed. Eh, nu is het eigenlijk niet het probleem van storen, denk ik. maar jullie horen mij nu wel goed. Komt je... <laughs> Dat klopt, broeder Abdurrahman. Oké, okay, Goed, ik ga eventjes de dot inderdaad zetten. Of wil uh, broeder Abdurrahman even rode punt. Broeder Abdurrahman, kun je mij horen? Uh, even een rode punt zetten voor iedereen. En ik krijg ook rode punten natuurlijk. En uh, nu is het beter. Kun je mij horen? Ja, oké. Okay. Geluid is goed. Uh, wat dit je geleerd? dat zowel fi'al als fa'il, ze zijn allebei ism. Een heleboel ja, beter, beter, ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, dat ze allebei ism zijn. Ten tweede, أن الفاعل هو الذي صدر عنه الفعل dat een fa'il is degene die de handeling verricht. Een fa'il is degene die de handeling verricht. Dat hebben we inderdaad ook gehad. Drie. أن المفعول به هو الذي وقع عليه الفعل dat المفعول به is degene waarop de handeling is verricht. Ten vierde, أن الفاعل آخره مرفوع Wat hebben we nog meer geleerd? We hebben geleerd dat een fail marfu' is. De laatste letter van een fail marfu' is. Namelijk een damma krijgt in het eind. En ten vijfde, en أن المفعول bihi آخره mansoob. dus المفعول bihi krijgt een petha aan het eind aan de laatste letter van het woord. Dat is wat we geleerd hebben. En dit hoofdstuk is eigenlijk een herhaling van wat we gezien hebben. En als je kijkt naar die voorbeelden, dan zie je daar ook een fi'al als eerste. En dan komt daarna een fa'il. En daarna komt maf'ul bihi. Dus je ziet Yazurru bijvoorbeeld, Yazurru al-Hisanu en ajalata يجر is فعل مضارع الحصان is فاعل مرفوع en العجلة is مفعول به منصوب dus dat is eigenlijk een soort herhaling of samenvatting van wat we tot nu toe hebben gehad. Rest mij om nog eventjes ergens op te wijzen. intussen dit bericht lezen, wat is dan al-muwazanatu? Wat is al-muwazana? Iemand vraagt hier, wat is, wat betekent de titel van uh, het hoofdstuk? Namelijk, al-muwazanatu bain al-fa'ili wal-maf'ul bihi. Al-muwazana komt van het woord al-mizan. Al-Mizan, dat is weegschaal. Al-Mizan is een weegschaal. En al-muwazana betekent dat je twee dingen gaat vergelijken. Of twee dingen tegen elkaar gaat zetten. En wat gaan we hier zetten, tegen elkaar zetten? Dat is een fail en een maful eh, wat is een fi'al, fa'il, en wat is de en wat, is het, de, eh, wat zijn de overeenkomsten tussen de twee, en wat zijn de verschillen tussen de twee, en dat is wat wij in die vijf punten hebben gelezen. Zoals ik zei, rest mij nog even erop te wijzen, balans, ja, balans of weegschaal, nou, balans, klopt. Balla, waar geloof ik. Um, uh, <clears throat> waar wou ik erop wijzen. We hebben geleerd, we hebben gezien in de voorbeelden die we behandeld hebben, dat een fa'il altijd als eerste komt en daarna komt een maf'ul bihi. يجر الحصان العجلة أكل محمد التفاحة قطف الغلام الزهرة daarna komt maf'ul bihi. Zo hebben we het tenminste tot nu toe gehad. We hebben gezien dat de fa'il als komt en daarna komt maf'ul bihi. Maar dat is niet altijd alleen. Soms kan maf'ul bihi als eerste komen en daarna pas, pas komt al-fa'il. Dat is mogelijk. Zoals je zegt bijvoorbeeld, uh, als voorbeeld in dua, je zegt Allah nas'al أن يجعلنا من الذين يستمعون القول الله نسأل Wat betekent dat? Wij vragen Allah Ta'ala enzovoort. مش الله تعالى يشهد مفعول به مع فضلين فضلين فضلين فضلين فضلين فضلين دات المفعول به هيل مع القرآن ستار الله هاي سبال منصوب الله لفظ الجلال مفعول به منصوب مقدم بوطي تنخنون مقدم بتيكن دتي ارفور درفوريس voor al fa'il En zelfs voor al-fi'al. Die zegt Allah nas'alu. Wij vragen Allah. Aan Allah vragen wij. Om het letterlijk te vertalen. Dus het kan wel soms zo zijn dat al-fa'il daarna komt en de volgende ervoor. Wanneer is dat het geval? Als je de nadruk wilt leggen op de mevrouw Je kan ook zeggen, Daraba Muhammadun Ahmeden. Dus Mohammed sloeg Ahmed. Maar je kan het ook omdraaien. Je kan zeggen, Daraba Ahmeden Muhammadun. Sorry, Ahmeda in plaats van Ahmeden. Daraba Ahmeda Muhammadun. Dus je kan mevrouw bihi naar voren halen. Ten opzichte van al-fa'il. Wanneer als je de nadruk wil leggen op eh, een nafolbih Als je het accent wil leggen op een nafolbih Dat was eventjes een opmerking die ik wil eh, doen. En eh, hiermee zijn we dan aan het eind gekomen van deze les. Het was een korte zoals ik zei. het was een korte les, omdat het een samenvatting is van wat we daarvoor hebben gehad. En volgende keer zullen we het hebben over een mubtada wal khabar, insha'Allah ta'ala. وجزاكم الله خيرا voor jullie geduld en voor jullie aandacht. En dan, als er nog vragen zijn, dan hoor ik het wel, inshallah ta'ala. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu وفيكم بارك الله جزاك الله خيرا for your time وجزاك uh, السلام عليكم ik wil u niet verstoren misschien De lessen die voorbij zijn, kan ik misschien opnieuw beluisteren. Ja, Dus uh, zuster, um amatul naam. Nou, de lessen zijn inderdaad uh, opgenomen en ze zijn op het forum eh, terug te vinden. En misschien wil, even kijken, broeder Abdullah, is hij aanwezig? Ja. Misschien wil hij even, ja. Eh, hier verschijnt een link naar die lessen. Dus broeder Abu Yusuf al-Urubi, of Urubi, heeft een link geplaatst eh, naar de lessen. Wajazakum Allah. Uh, Barakallahu fiek. Ik zal even MashaAllah Allah wil even zeggen dat er steeds meer logica in zit, barakallahu fi. En bedankt voor uw geduld. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, dat jullie dat begrijpen. Wa jazak, bedankt voor de letter. Wa welkom. Barakallahu fi, jazakum. Wa jazak. Assalamu alaikum. Ik wil uw les niet... Oh, oké. Okay. Barakallahu fi, jazakum. Is het duidelijk, zuster, om Amatallah? met die exacte link tegelijk. Broeder Abdullah, nodig me eens uit, Nee, ik was eerder. nee, dat lijkt me wel. In mijn verkeerstijd is Abdullah niet wat is. Maar, zeker dat het misschien in net, dat is bijna buitenland. Bye. Jullie hebben allebei gelijk. Jullie waren tegelijk. Even kijken. Geluid is goed. Dus we hebben geen huiswerk voor volgende week. Ah, dat is een goede. <laughs> Ik zal even kijken of jullie toch huiswerk krijgen. Um, binnenkort jullie het horen inshallah. Huiswerk nou, ik kan niet eh, eh, een week zo laten voorbij gaan zonder huiswerk te geven. Anders gaan jullie alles vergeten. En dat is niet de bedoeling. Ik ga even kijken of ik huiswerk kan maken, inshallah, voor jullie. Dat komt. <laughs> Eh, ik, heb het al gelezen. Maar eh, zuster Om Amatullah, als u mij uw e-mailadres geeft, dan eh, ja, hou, ik u op, hou ik u op de hoogte van de lessen in het huiswerk en dergelijke. İnşallah. İnşallah Teala. Sud.